de bakkersdochter van de hoek, die mocht zich laten zien. Zij was de seksbom van de buurt en heette Josephine. Ik was nog jong in vuur en vlam, schreef ik haar een sonnet. Maar zo poëtisch was ze niet, ze nam de benen met. Een heer in de textiel, in zijn automobiel. Oh. Josephine, Josephine, Josephine, ik was pas zeventien. Toen heb ik jou, Josephine, Josephine, voor de eerste keer gezien. Mijn moeder vond jou een bel. En heel misschien, Josephine, Josephine, was jij dat wel. Maar jij bracht mij van de wijs en bovendien leek de buurt ineen op Parijs als jij passeerde. Josephine. Maar ach, de heer in de textiel, was ook niet je dat. Zij wist diep in haar hart dat zij meer mogelijkheden had. Ze kocht een kaartje naar Parijs en een blote japon. En had al goud tien rijke lui waar zij uit kiezen kon. Zij koos een miljonair van 85 jaar. Ah, ja. Josephine, Josephine, Josephine, dat was niet stom gezien. Jij was al gauw in de rouw, Josephine, met een miljoen of tien. Mijn moeder vond jou een lellebel. Maar kopie, kopie, Josephine, dat had je wel. Liet jij je bij en mij eens even zien ging alle heren voor de bel, nou kun je nagaan, Josephine. Ik zag laatst een enorm jacht, het was in Saint-Tropez. Net reed er een chauffeur voor in een meterslange slee. Ik zag dat de bemanning in de houding sprong en daar kwam Josephine naar buiten met een knul met zulk lang haar. Ik zei, dag Josephine, ken jij mij nog misschien? En toen Josephine, Joséphine, Joséphine, tiens, Capiomir, Gazine, voilà bien sûr, Tisvim, Tisvim, Marnit, Merzé, van Yo maman une Inelel, belle. Et entre nous, mon petit mon choudat, ben ik Kbel, Ik ben liever in la belle et Saint-Tropez. dan een drel in Zandvoort aan de zee. Een beetje kopie, kopie, kopie kan geen kwaad, want anders liep ik nou nog in de Kalverstraat. Doe ze de groeten van Joze Josephine.